Waarschijnlijk komt er straks ook een gezamenlijke verklaring... waarin de landen van de G20 de oorlog veroordelen. Ook premier Rutte werkt eraan mee. Nou, het helpt eh, dat iedere keer opnieuw eh, die druk internationaal wordt gezet op Rusland... en dat Rusland totaal geïsoleerd begint te staan. Aanvankelijk dachten ze nog in Afrika medestanders dat neemt sterk af. Ze dachten in andere delen van de wereld medestanders te hebben, dat neemt sterk af. Dus Rusland straks steeds geïsoleerder en dat is natuurlijk heel belangrijk. De baas van Wereldvoetbalbond FIFA is ook op de top. Hij pleit daarvoor een wapenstilstand tussen Rusland en Oekraïne tijdens het WK. Een jongen van 17 is in België gemarteld door een drugsbende. Onder meer zijn oren werden afgesneden en ook werden zijn handen en voeten verminkt. Het gebeurde in april al, maar de politie brengt het nu pas naar buiten. Het slachtoffer zou een andere bende over een lading kook hebben verteld. Je kan er bijna niet omheen. Black Friday komt eraan. Oorspronkelijk een Amerikaanse dag dat winkels massaal korting geven. Inmiddels vliegen ook hier de aanbiedingen om je oren. Maar steeds meer winkels verzetten zich ook tegen Black Friday. Zo gaan alle dille- en kamillenwinkels op die dag dicht. Andere winkels sporen klanten aan om kapotte spullen te laten repareren. En wie gaat vandaag een record verbreken? Happy birthday! Ja, want iemand die vandaag wordt geboren is volgens de Verenigde Naties de 8 miljardste persoon op aarde. Althans, dat denken ze, want het precieze aantal weten we niet. In 1999 vierde de VN nog feest bij de zoveel miljardste baby. Nu niet, want zoveel mensen op de aarde zorgt voor problemen, zegt deze hoogleraar. Ik denk dat je wel al kunt zien dat met de klimaatverandering ehm, en allerlei andere eh, veranderingen... dat het de aarde niet eindeloos veel meer mensen kan eh, huisvesten of herbergen. met name in Afrika groeit de bevolking hard. In Letland, Litouwen en Bulgarije neemt dat aantal juist af. Het weer, komende uren wat zon, maar vanuit Zeeland komen er weer buien aan. Gaatje of 13. morgenochtend begint in het noordoosten nog nat.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 De Nederlandse economie is iets gekrompen, meldt het CBS. Er werd het afgelopen kwartaal minder geïnvesteerd in woningen en infrastructuur. Consumenten gaven nog wel meer geld uit. De belastingtelefoon is sinds gisterochtend onbereikbaar. Op de website van de dienst staat dat de storing is veroorzaakt door technische werkzaamheden...